12 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij een explosie en een brand in een bedrijf in Biegen in Gelderland zijn zeven gewonden gevallen. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en één van hen is zwaar gewond. De drie anderen hadden rook ingeademd. De explosie was in de spuiterij van een bedrijf dat opleggers voor vrachtwagens maakt. Waardoor de ontploffing is veroorzaakt is nog niet bekend. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan is gewond geraakt bij een helikopterongeluk. Bij het incident in het noorden van Pakistan vielen zes doden. Ambassadeur De Vink was met een aantal andere ambassadeurs op weg naar een ontwikkelingsproject. Toen het vliegtuig, nee, de helikopter wilde landen, stortte het door nog onbekende oorzaak neer. De leider van de Labour-partij in Groot-Brittannië, Ed Miliband, maakt vandaag nog zijn aftreden bekend, meldt de BBC. Zijn partij heeft stevig verloren bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De liberaal-democraten van Nick Clegg deden het nog slechter. De partij houdt in het parlement nog maar zes zetels over. Premier Cameron kan doorregeren en zijn conservatieve partij krijgt volgens een voorspelling van de BBC genoeg zetels om geen coalitie te hoeven vormen. Warenhuis VND verwacht op zijn vroegst in 2017 weer winst te maken. Heeft de nieuwe topman van het bedrijf gezegd bij de presentatie van zijn plannen. Het Warenhuis gaat zich meer richten op damesmode. In de winkels komt bovendien meer ruimte tussen de schappen... en filiaalleiders krijgen meer mogelijkheden om lokale producten in te kopen. En verder wordt het merk Laplace vaker ingezet, bijvoorbeeld op kookgerei. De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse wordt maandagavond 11 mei gespeeld. Het duel stond eigenlijk voor zondagmiddag op het programma. Maar burgemeester Abu Taleb van Rotterdam besloot vanwege werkonderbrekingen bij de politie de wedstrijd te annuleren. Ook FC Groningen en PEC Zwolle is doelwit van de politieacties.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen Noord en Muiden 3 kilometer file. Ook op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 4. Verderop tussen Naarden en Knopendiemen 7 kilometer door een spoedreparatie. De A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 3.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 Nou, het is weer de Vrije Vrijdag, hè. Na de de donderdag, de Vrije Vrijdag. Zo, zo, zo, zo, zo. Laatste werkdag, althans. Voor eh, een aantal mensen. De onzin. Morgen is ook een werkdag. Zondag ook. We leven toch tegenwoordig in een 24 uur eh, economie. Dus dan kan je nooit zeggen dat vrijdag de laatste werkdag is. Er zijn heel veel mensen die morgen ook moeten werken hoor. En zondag ook. Ja. Ja, ik niet gelukkig. Oh ja, ik moet morgen ook werken. Ja, ja dat is waar ook. Ik had bijna vergeten. Pam, pam, pam, pam. Nou, dit is wel lust. Ik ben helemaal alleen hier vandaag. Dat is triest. Nee, ongezellig dan. Maar ja. Dat gaat er nou eenmaal. Geen leuke sidekick voor vandaag. Oh, oh, Nou ja, moet ik alles zelf doen. Ook leuk. Nou, ik heb weer leuke muziek voor u klaarstaan. Een eh, aantal oudjes. Leuke 3 in 1. Van een van mijn favoriete bands. Volgens mij heb ik daar nog nooit een 3 in 1 van gedaan. Nou, vandaag wel. Nee, niet de Beatles. <laughs> Denken veel mensen. Als ik zeg mijn favoriete band, dat iedereen gelijk... Oh, de Beatles. Nee. Maar goed, leuk u weer aan uw toestel, computer, eh, eh, eh, tablet, telefoon, weet ik veel te treffen. Of misschien wel ouderwets gewoon de radio. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan toch. Er zijn nog mensen die gewoon ouderwets radio luisteren. Dat is leuk, ja. Ik heb er ook geen meer relatie. Ik zou wel weer zo'n oude radio willen hebben. Zo'n echte oude, weet je wel. Eh, zo'n zo'n mooie kast. Dus ik vroeger had zo'n plano van Philips. Weet je dat nog? die, die grote kasten. Die... Ah, mooie dingen waren dat. Vroeger ook nog had. Nee, nee, nee. Oh, hebben dat weer. Oh, dat weer. Kruisje. Nee. Dat ik weer verkeerd. Momentje hoor. Even een lastig ding wegdrukken. Goed, nou, eh, oké. Vrijdag, straks om kwart over één, als alles mee zit... hebben we natuurlijk de evenementenagenda met Joop. Als hij er is. En verder uh, eh, regio nieuws, half één, half twee. En verder uh, muziek. Muziek. Laten we eens met een bloedstroom beginnen vandaag. Ja. Een bloedstroom. Van Ed Sheeran. Ken je die? Zie doet, hè? Ja. Ed Sheeran, Bloodstream. by my side. I got sinning on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how'd you never love for love, Thought I'd find her in a bottle. God, make me another one. I'll be feeling this tomorrow. Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. I saw scars upon a broken hearted lover. Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? So tell me when it kicks in. Well, tell me when it kicks in. Mm -hmm. well, tell me when it kicks in. All the voices in my mind calling out across the line. All voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in my mind calling out across the line. All the voices in Sheeran. And I saw scars upon it. Tell me when it kicks in. En het nummer heet Bloodstream. Broken hearted. Ja, nou. Oké, okay, dat was hem dan. Ed Sheeran en Bloodstream. One day. En dit is Glory van eh, John Legend samen met uh, Common. Glory. Dat is mooi hoor dit. Woe. Oh, hou ik niet zo van rappers, maar die John Legend doet het wel leuk. Okay. We will be sure. Glory. We will be sure. Oh, glory. Glory. Glory. Oh. Glory. Glory. Hands to the heavens, no man, no weapon against. Yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours. It will be ours. Oh, one day, when the war Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego, the biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day Legend, samen met... Uh, heet van? Oh ja, Common. En het nummer dat heet Glory. Drie in één. Vandaag met Exception. in one, one. 1. 1. dit nog tegenwoordig, zou ik bijna zeggen. Hè? Ja. Ik denk dat de enige keer dat je dit nog eens op de radio hoort... tijdens de top 2000, er staan eh, dan twee nummers van Exception in meestal. Ja, dan hoor je het nog wel eens, man. Voor de rest hoor je het eigenlijk maar zelden. Is wel jammer eigenlijk. Maar goed, gelukkig hebben we CFM Zandvoort nog. En... Eh, dan heb je gelukkig de vrijheid om te draaien wat je wil. Dus eh, kan ik Exception er ook wel weer eens in gooien. Misschien wel uh, leuk volgende keer in de vinyljaren een mooi album van Exception meenemen. Wat u eh, nu hoorde achterin volgens The Fifth. De eerste grote hit voor het stel. Daarna de B-kant daarvan van het singeltje in de tijd. En dat was de Saber Dance. Dat zou eigenlijk oorspronkelijk eerst de A-kant geworden zijn. Maar dat werd teruggetrokken omdat er ineens een Engelse band was. The Love Sculpture. Die ook met een versie van de Zabeldans uitkwamen. Die waren net iets eerder. Dus vandaar dat het bij Exception toen maar op de B-kant belandde. Maar dat maakte niet uit, want het nummer kwam in de top 10. Het kwam heel hoog. En het betekende het begin van een eh, internationale carrière voor deze Haarlemse band. Eh, verder natuurlijk de Air van Bach dat eh, toen de tijd zelfs kwam tot nummer 2 in de top 40. Kun je nagaan. 1969. Woehoe. Exception bestond toen, want het waren alle drie nummers van de eerste LP van het stel. En ehm, de, eh, de bezetting was toen Peter de Leeuwen op drums, helaas niet meer onder ons. Huip van Kampen, gitaar en saxofoon, ook al helaas niet meer onder ons. Kort Dekker, basgitaar, ook al niet meer in dit aardse tranendal. Rob Kruisman, saxofoon, die is er nog wel. Rijn van den Broek, trompet, die is er ook nog. En dan natuurlijk de man die het, eigenlijk het hele klassieke werk voor Exception in gang zette. Rick van der Linden. Ook helaas alweer acht jaar bijna niet onder ons. Het is vreselijk. Goed, Exception dus 3 in 1. En eh, we gaan over naar het... Zandvoort en de regio. Eh, het regionieuws, ja. tuurlijk. Moest even zoeken. Goed, nou. Oh, daar begint het ook mee. Goed, ja. Goed nieuws. Wat? Oh, dat. Haarlem is nu in de race voor de titel Beste Binnenstad. De gemeente meldde zich zelfs aan voor deze verkiezing. Tijdens de vorige verkiezing gingen Den Haag en Venlo er vandoor met de titel. Dit jaar valt Haarlem onder de categorie Grote Binnensteden. Tijdens deze zevende editie bepaalt het aantal winkels in het eh, hoofdwinkelgebied... of een stad als groot of middelgroot wordt gezien. Een deskundige jury zal uiteindelijk het eindoordeel vellen... Centraal bij de beoordeling staat de ontwikkeling in de binnenstad de die de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Vanaf 23 mei worden per categorie vijf binnensteden gekozen, waarna uiteindelijk een definitieve winnaar geselecteerd wordt. Een motorrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Schalkwijkersstraat in Haarlem. Rond 21.15. uur 15 reed de motorrijder in de richting van Schalkwijk toen een auto een parkeervervak wilde verlaten. De automobilist zag de motorrijder over het hoofd, waardoor de motorrijder tegen de auto aanknalde. Spiegeltjes, automobilist? Misschien? Idee? Eh, ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend... en vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis provincie Noord-Holland heeft een zwemverbod opgesteld voor de zwemlocatie Molenplas in Haarlem. De provincie heeft geconstateerd dat de bodembedekking in de zwemzone van de plas op dit moment niet veilig is. Op het strand worden borden geplaatst en de zwemzone wordt afgezet met linten. Nadat de bodem is hersteld voert de provincie opnieuw een veiligheidsonderzoek uit. Als blijkt dat de bodem weer veilig is, zal het zwemverbod worden opgeheven. Een auto die vannacht in Beverwijk geparkeerd stond... is door brand verwoest. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats op de hoek van de Fokkerlaan en de Laan der Nederlanden. Rond drie uur werd ontdekt dat de auto in brand stond. Bovendien bleek een van de eh, zijruiten gesneuveld. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het vuur de auto zwaar beschadigde. De eigenaresse van de auto, die naast de brandende auto geparkeerd stond... kon haar voertuig net op, net op tijd... Oh, dat zei de eigenares van een andere auto... die <laughs> naast de brandende auto geparkeerd stond... kon haar voertuig net op tijd weghalen. Ja, op een eh, paar lichte beschadigingen na bleef haar auto gespaard. Onduidelijkheid is, is erover hoe de brand ontstaan is. Omwonenden hebben rond het begin van de brand een auto uit de buurt weg zien rijden. Maar het is vooralsnog niet duidelijk of de bestuurder iets met de brandende auto te maken heeft. Het wrak is door de politie met lint afgezet en de forensische opsporingsdienst is gevraagd sporenonderzoek te doen. Wie vanochtend vanuit Amsterdam of Haarlem met de trein richting Leiden en Den Haag reisde... moet rekening houden met forse vertraging. Door herstelwerkzaamheden reden er geen intercities. De NS meldde dat de werkzaamheden rond, 5 uur, eh, rond 8 uur vanochtend verholpen zijn. Rond 8 uur 15 meldde de NS dat de werkzaamheden succesvol zijn afgerond. Behalve sprinters rijden er nu ook weer intercities tussen Amsterdam en Leiden. Autorijden is een vak apart. Een ambacht, zo bleek gistermiddag maar weer... toen een busje met daarin kinderen op een stilstaande auto knalde. Het eh, kindonvriendelijke ongelukje vond plaats aan de Brederode Laan in Bloemendaal. Er raakte niemand gewond. Hoewel de schrik er goed in zat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Geen uitzicht of de ambitie of zelf een, ehm, een golfterreintje te creëren... grenzend aan je achtertuin. Ach, dan scheppen we toch gewoon eh, even wat ruimte. Ruim 170 boompjes uit de weg met motorzaag. En kijk eens wat een, wat een schat aan uitzicht. Doe je dat blijkbaar in Bloemendaal? Eh, zo doe je dat blijkbaar in Bloemendaal. Gewoon kettingzaag in eigen hand nemen en kappen maar. Maakt niet uit of het beschermd natuurgebied is... waar normaal gesproken nog geen steen mag worden verlegd zonder vergunning. De ravage is enorm in het duingebied bij de Hoge Duin en Daalseweg in de buurt van het aantal woonhuizen. Natuurbeheerder PWN heeft aangifte gedaan bij de politie. Heb je zelf iets gezien of gehoord? Of heb je een idee wie deze vandalen kunnen zijn? Meld het. Het beste is dan te bellen met 0900 8844. Aankomend weekend staat op Weekend de Kade... de markt voor allerlei knickknacks, delicatessen, accessoires, accessoires, lifestyle, geknutsel en gefrutsel. Een heel weekend lang borrelen, proeven en flaneren langs het Spaarne met live muziek op de achtergrond. Inspiratie genoeg in ieder geval voor wat originelere cadeaus dan de afgezaagde cadeaubon. En ben je meer van het eten, ruik, proef en test de streekgebonden ambachtelijke wijnen, kazen, chocola en andere wereldse hapjes en uit. Of ga voor een lekkere hotdog, die staat er ook gewoon. Kun je dit weekend niet? Dan krijg je een herkantie op 6 en 7 juni, 4 en 5 juli of op 15 en 16 augustus. Weekend De Kade is gratis toegankelijk van 11 uur tot 18 uur en vindt plaats op de Oerkapkade aan het Spanen achter de lichtfabriek. En dan gaan we over naar het eh, weekendweer. weekend weer. Ja, laten we dat eens doen. We hebben het goed weer geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze vrijdag rustig weer met naast wolkenvelden ook af en toe zon. Er is een buitje mogelijk, maar over het algemeen is het droog. Het wordt een graad of 18. Vanochtend en de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. De zwakke wind draait naar zuidwest en neemt weer in kracht toe... en de temperatuur daalt maar ongeveer 12 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel vrijwel overal in de regio droog. De zuidwestenwind is weer duidelijk aanwezig en de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 14 en de 16 graden. Zondag blijft het droog. En er zijn perioden met zon. De wind draait naar het noordwesten en neemt in de middag af naar zwak. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 16 en 18 graden. En tot zover het weer. Dat was het weer. Nou, dat was het dan weer. Het weer. En dan maar kijken of dit allemaal nog wil lukken. Ja, het zal toch wel. Ja, daar komt hij al. Prachtig. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide. scared to spread your wings. Don't fight. again come back home again here for you. gekleed in zwart en grijs. Het eh, nieuwe album van Woudewijn de Groot... dat hoog staat in de vinyl top 50 op de tiende plaats wel te verstaan. En eh, dat eh, heet Witte Muur. En het album heet Achter een Glas. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Op de boel hoge hakken en ik... Toi, wat amour, zeggen mon amour. Moi de ma selle, tu es très belle. je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français.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 En ik hoorde van de week ook al een hele leuke persiflage erop. Ik ga eens kijken of ik die kan vinden. Dat is misschien wel leuk. Omdat... Ja. Wat we toch allemaal mooie muziek hebben morgen. Jongen, jongen, jongen. nothing without you, your touch, your skin... Where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too can I lay by your side next to you? I'll take care of you that don't een mooie muziek. Lay Me Down heet dit nummer. En u luistert nog steeds naar CFM Zandvoort, dames en heren. Uw lokale regionale radiostation voor eh, Zuid-Kennemerland. Hoi, hoi. Ja, ja. Kelly Clarkson. to turn it up. van Kelly Clarkson als laatste voor het nieuws. Want eh, ik neem u op een wat steviger manier uit mee naar het nieuws van 1 Voor de mensen die een beetje van, eh, ja, zeg maar, eh, classic rock houden.